Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 5 miljoen dieselauto's in Duitsland worden teruggehaald naar de garage... voor de installatie van nieuwe software. Dat is besloten op de dieseltop in Berlijn... met vertegenwoordigers van de auto-industrie en de politiek. Onder de 5 miljoen auto's vallen ook de 2,5 miljoen Volkswagens... die al eerder een update hebben gehad. De nieuwe aanpassing moet ervoor zorgen dat de diesels van Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW en Opel minder vervuilend worden. Zo wordt de uitstoot van stikstof met zeker een kwart teruggebracht. De top van de Turkse landmacht, luchtmacht en marine moet worden vervangen. Dat hebben premier Yildirim en de hoogste militaire raad van Turkije besloten. President Erdogan moet er nog mee instemmen. Na de mislukte staatsgreep vorig jaar zomer werden veel hoge militairen opgepakt... maar er werden toen geen aanpassingen gedaan in de hoogste rangen van het leger. Waarom dat nu wel gebeurt is onduidelijk. Het aantal bootvluchtelingen dat Italië binnenkomt daalt. Vooral de afgelopen maand kwamen er minder binnen. Ongeveer de helft vergeleken met juli vorig jaar, meldt het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Normaal komen in de zomer juist veel vluchtelingen aan, omdat de Middellandse Zee dan relatief rustig is. Waardoor het aantal nu fors is afgenomen is nog onduidelijk. En Neymar wordt komend weekend gepresenteerd bij Paris Saint-Germain. Dat zegt de zaakwaarnemer van de Braziliaanse voetballer. Neymar voetbalt nu nog bij FC Barcelona, maar wil daar weg. Volgens Spaanse media heeft hij vanochtend al afscheid genomen van zijn ploeggenoten. De zaakwaarnemer van Neymar zegt dat PSG vandaag nog de transfersom van 222 miljoen euro overmaakt. Daarmee wordt hij met afstand de duurste speler aller tijden. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten komt de regen het land binnen... en die breidt zich vanavond langzaam uit naar het noorden.